Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Steeds meer mensen doen mee aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Bijna 1 op de 5 mensen tussen 55 en 75 jaar doet mee met het onderzoek... terwijl dat vier jaar geleden nog geen op 14 was, meldt het CBS. Het is de bedoeling dat in 2019 iedereen tussen 55 en 75 elke twee jaar wordt uitgenodigd voor het onderzoek van de ontlasting. Als darmkanker snel wordt ontdekt is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. Volgens het RIVM kunnen met het onderzoek zo'n 1400 sterfgevallen per jaar worden voorkomen. De Braziliaanse oud-president Lula heeft het Hoge Rechtshof gevraagd om te voorkomen dat hij moet beginnen aan zijn gevangenisstraf. Lula is veroordeeld tot 12 jaar cel vanwege corruptie. Donderdag zei het Hoge Rechtshof dat hij een hoger beroep moest afwachten in de cel. Hij moest zich bij de politie melden, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij zit nu in het hoofdkwartier van de metaalwerkersvakbond in São Paulo. Honderden aanhangers staan bij het gebouw om te voorkomen dat de oud-president wordt gearresteerd. Facebook neemt nieuwe stappen om politieke manipulatie tegen te gaan. Wie politieke boodschappen wil verspreiden op Facebook of Instagram... moet zijn account laten verifiëren. Iedereen kan dan de identiteit en locatie van de afzender zien. Eerder scherpte Facebook zijn beleid voor politieke advertenties al aan... en nu dus ook voor andere politieke boodschappen. Bij nieuwe bombardementen en gevechten zijn in de Syrische stad Douma gisteren zeker 36 doden gevallen. In de stad bieden rebellen nog altijd verzet tegen het leger van president Assad en zijn bondgenoten. De rest van de regio, Oost-Ghouta, is veroverd op de rebellen. Honderden strijders en hun gezinnen maakten deze week gebruik van een wapenstilstand om Douma te verlaten. Maar omdat de rebellen nieuwe eisen stelden aan de evacuatie is het bestand na twee weken beëindigd. Het weer, brede opklaringen met een matige zuidenwind en minima rond 6 graden.